Dienst voor de slachtoffers. Op de Dam in Amsterdam begint om 8 uur vanavond een stille tocht. Amerika denkt dat het neerhalen van het vliegtuig een vergissing was van pro-Russische separatisten. Veiligheidsfunctionarissen hebben geen bewijs gevonden voor een directe link met de Russische regering. Wel creëerde Rusland de voorwaarden voor het incident door de separatisten in Oost-Oekraïne te bewapenen, zeggen de Amerikanen. President Obama en premier Rutte hebben afgesproken dat Rusland verdere sancties kan verwachten als het land doorgaat met het steunen van de separatisten in Oekraïne. Ze zijn bezorgd over de bewijzen dat Rusland nog steeds wapens en strijders de grens overstuurt. Bij een aanslag zijn in Bagdad zeker 23 doden en ruim 50 gewonden gevallen. Een zelfmoordenaar liet zijn auto ontploffen bij een controlepost van de politie. Er waren veel Sjiïten die op weg waren naar een heiligdom. Mogelijk zit de terreurbeweging ISIS achter de aanslag. Ook EasyJet vliegt vandaag niet naar Israël. Eerder annuleerde KLM om veiligheidsredenen al een vlucht naar Tel Aviv. KLM bekijkt nog of het meer vluchten schrapt. De VS verbood alle vluchten op Israël nadat een Palestijnse raket dicht bij het vliegveld van Tel Aviv was neergekomen. Ook Air France, Swiss en Lufthansa meiden het land. Het weer, overdag volop zon, smiddags enkele stapelwolken en in het zuiden lokaal een bui.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 Na hun aankomst is er een minuut stilte. Dan zullen er op Schiphol geen vliegtuigen landen of opstijgen. Bussen en taxis van Connections staan stil en in winkels gaat de muziek even uit. Op alle overheidsgebouwen hangt de vlag halfstok en op verschillende momenten worden klokken geluid. Veel nabestaanden gaan naar Eindhoven Airport om de kisten op te wachten. Ook de koning, koningin en premier zijn erbij. De lichamen worden in kolonnen over de A2 en A27 naar een kazerne in Hilversum gebracht voor identificatie. Aan het begin van de avond is er in Amersfoort een speciale gebed.